Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NMS op 3. De coronacijfers zijn niet meer zo explosief gestegen als vorige week. Het aantal positieve tests steeg afgelopen week met een derde. Dat is een stuk minder dan de week ervoor, zegt het RIVM. Toen was het aantal besmettingen in een week tijd verzesvoudigd. Wat we zien is dat eh, in alle leeftijdsgroepen eh, zien we de afgelopen weken een stijging... Eh, en ook in alle regio's. Maar we zien dus ook in alle regio's en alle leeftijdsgroepen dat die stabilisatie eh, zichtbaar is. Dus eh, hopelijk is dat een voorbode van een... Ehm, nou ja, in, in ieder geval niet verdere stijging van de cijfers. De komende week moet duidelijk worden of de daling zich doorzet, zegt het RIVM. Onder jongeren gaan de besmettingen nog wel steeds hard. Ja, het grootste gedeelte van alle besmettingen is nog steeds onder jongeren. Maar we zien wel eh, de afgelopen week dat in alle leeftijdsgroepen eigenlijk het aantal besmettingen gestegen is. In de ziekenhuizen is het ook drukker geworden. Een week geleden lagen er nog iets meer dan 200 coronapatiënten in het ziekenhuis, nu ruim 400. Een man van 21 moet een half jaar de cel in omdat hij in januari een GGD-teststraat in brand stak. Met een andere jongen stak hij een mondkapje in brand. Dat gooide ze in een prullenbak bij de teststraat en die ging daarna in vlammen op. Die andere jongen is 16. Hij moet zeven weken naar een jeugdgevangenis en kreeg een taakstraf. 5, 4, En de jongste mens ooit in de ruimte is nu een Nederlander. Oliver van 18 maakte net een succesvolle trip met de rijkste man op aarde, Jeff Bezos. Samen met broer Mark Bezos en een oud vlieginstructeur van de NASA gingen ze ongeveer 100 kilometer de lucht in. En inmiddels zijn ze weer terug op aarde. Touchdown! We Welcome back, New Human What? De vlucht duurde ongeveer 10 minuten. Daarvan waren ze er drie in de ruimte. Een Nederlandse jongen van 18 had het reisje te danken aan zijn vader die meedeed aan een veiling. Heb ik het weer nog? Blijft nog lang zonnig en warm. Vannacht is het helder en koelt het af naar 10 tot 15 graden.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 calma y casi pierdo hasta mi cama. Cama, cama, cama, baby. Te digo con disimulo que tengo la camisa negra me supo a gloria, hoy me sabe pura miércoles por la tarde y tú que no llegas, ni siquiera muestras señas y yo con la camisa negra y tus maletas en la puerta, mal parece que solo me quedé y fue pura solita tu mentira, que maldita mala suerte la mía que aquel día te encontré yo solo tengo, tengo la camisa negra, porque negra tengo el alma.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 Bij het RIVM zijn tot 10 uur vanmorgen ruim 6800 nieuwe coronabesmettingen gemeld. 2080 minder dan gisteren. Het aantal positieve coronatests steeg de afgelopen week, maar minder hard dan de week ervoor. In de Maas is op veel plaatsen voorlopig geen scheepvaart mogelijk. Er drijft nog te veel puin in het water als gevolg van de overstromingen. Dat puin wordt opgeruimd. Miljardair Jeff Bezos is met drie anderen, onder wie de Nederlander Oliver Damen, in de ruimte geweest. De raket van Bezos bedrijf Blue Origin klimde in vier minuten naar 106 kilometer hoogte en keerde daarna weer veilig terug. Het weer, geleidelijk overal stapelwolken. Vanavond nog lang aangenaam. Morgen periode met zon en 22 tot 26 graden. ZFM met een hoofdletter Z van zon, Zee, en Zomerhits. Mírame, en nada me consigo concentrar. Ando despistado, todo lo hago mal.